10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Jongeren onder de 18 kunnen nog steeds vrij makkelijk aan sigaretten komen... ondanks het verbod dat twee jaar geleden werd ingevoerd... blijkt uit onderzoek van de NVWA. De Baakhond liet uitzoeken hoe groot de kans is... dat jongeren tabak kunnen kopen. In tabakswinkels is die kans 94 in supermarkten 81 Bijna 140 bedrijven kregen een boete. Twee keer werd een bedrijf tijdelijk stilgelegd. Ook in tenten op festivals wordt het rookverbod lang niet nageleefd. Het slechtste is de situatie in shisha-lounges. Bij 60% van de controles bleek dat er in de waterpijpen mengsels met tabak werden gerookt. Vandaag begint een grootschalige campagne tegen appen op de fiets. Wie vanaf maandag fiets met de telefoon in de hand... kan een boete krijgen van 95 euro. Die wordt meteen uitgeschreven, er wordt niet eerst gewaarschuwd, zegt de politie. Minister van Nieuwenhuizen wil met de campagne het verbod nog eens extra onder de aandacht brengen. Ze benadrukt dat alle verkeersdeelnemers, dus ook fietsers, hun aandacht op de weg moeten houden en niet op het scherm van hun telefoon. President Trump heeft, zijn Russische collega Poetin op een plagerige toon gevraagd... om zich niet te mengen in de Amerikaanse verkiezingen. Trump deed dat in Osaka, waar vandaag de G20-top begint. Op de vraag of hij het onderwerp nog zou aansnijden... antwoordde Trump, natuurlijk zal ik dat doen... waarna hij zijn vinger opstak en tegen Poetin zei... bemoei je niet met onze verkiezingen alsjeblieft. Poetin bleef breed lachen terwijl zijn tolk de opmerking vertaalde. De ontmoeting in Japan was de eerste keer dat Poetin en Trump elkaar de hand schudden... sinds het Mueller-rapport over de Russische inmenging in de Amerikaanse democratie werd gepresenteerd. Het weer. Vanochtend zijn er soms nog wat wolkenvelden... maar vanmiddag is het overal zonnig. De temperatuur stijgt daarbij naar 21 graden in het noorden... tot 27 in het zuidoosten.